en een voorspoedige start. <laughs> Het NOS Journaal. In Frankrijk moet de voormalige burgemeester de cel in... omdat hij verzuimd heeft mensen te waarschuwen voor een zware storm... die de volgende dag zou overtrekken. De storm Cynthia trok eind februari 2010 met orkaankracht over West-Europa... en trof onder andere Fort-sur-Mer in Bretagne. In het dorp kwamen 29 mensen om het leven. Oud-burgemeester René Maratier had een waarschuwing van een meteoroloog... niet aan de bewoners doorgegeven. Hij is tot vier jaar cel veroordeeld. Amsterdam treedt in 2018 op als gastheer van de internationale aidsconferentie. Dat Nederland de conferentie krijgt is onder meer een eerbetoon aan aidsonderzoeker Joep Lange. Hij kwam van de zomer om het leven bij de ramp met vlucht MH17. Lange was juist met enkele anderen onderweg naar de internationale aidsconferentie in Australië. Op de conferentie in Amsterdam in 2018 worden zo'n 20.000 deelnemers verwacht. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst onderzoekt of er is gefraudeerd met de administratie op de afdeling kindergeneeskunde van het VUMC in Amsterdam. De Nederlandse Zorgautoriteit vermoedde eerder al onregelmatigheden in de declaraties bij deze afdeling. De NZA dit onderzoek naar de periode 2008-2011. Het ziekenhuis hield er toen nog rekening mee dat ook justitie zich zou gaan bezighouden met het onderzoek. Vandaag hebben medewerkers van de FIAT een bezoek gebracht aan het VUMC. Het ziekenhuis zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Henk Krol blijft in de Tweede Kamer voor 50PLUS. Hij verving de afgelopen maanden partijgenote Martine Baai die ziek thuis zat. Hoewel zij volgens 50PLUS goed herstelt, keert ze niet terug. Krol kan blijven. Hij zat al eerder voor 50PLUS in de Tweede Kamer. Vorig jaar stapte hij op nadat duidelijk was geworden dat hij als hoofdredacteur van de G-krant geen pensioenpremies had afgedragen voor zijn werknemers. Het weer aan zee stormachtige wind. Het blijft vanmiddag bewolkt. Er trekken nog wat buien over. Het is een graad of 9. Morgen in de loop van de dag wat zon. Ook enkele buien, dan wordt het een graad of 7. Zondag nog wat frisser. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn...